op een langdurige confrontatie met de NAVO. Mijn collega Kiesja Hekster luisterde ook naar de speech. Hij zei, we zijn nog niet in oorlog, maar er is ook geen vrede. Hij zei, onze afschrikking is voor eh, nu goed... maar voor de komende jaren zijn we onvoldoende voorbereid... op de confrontatie die Rusland en China ook met ons de NAVO willen aangaan. Dus ja, inderdaad niet heel geruststellende taal. Er is vandaag 10% meer gepind dan normaal. Dat komt waarschijnlijk door het advies van de Nederlandse Vereniging van Banken gisteren... om extra contant geld in huis te hebben voor noodsituaties. Het bedrijf Geldmaat, dat achter de pinautomaten zit... zegt tegen nu.nl dat het ongeveer om een paar tientjes per transactie gaat. Er is een vierde verdachte opgepakt voor de explosies in Den Haag... waar zes mensen bij omkwamen. Maandag werden er al drie mensen opgepakt. Gisteren kwam daar nog één bij. De politie wil nog niks kwijt over wat zij ermee te maken zouden hebben. Mensen met een modaal inkomen houden een paar tientjes extra over van hun salaris komend jaar. Berekende de grootste salarisverwerker. Mensen die zo'n 3500 euro bruto verdienen betalen dus wat minder belasting. Mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld parttimers, betalen juist wat meer. Die houden netto zo'n 30 euro minder over. En er is veel verzet tegen het akkoord over bezuinigingen op het onderwijs. Gisteravond sloten de coalitiepartijen samen met vier partijen uit de oppositie een deal. Maar onder meer scholen en universiteiten vinden het helemaal niks. Laat staan studenten zelf. Ik snap zeker niet ook eh, hoe het kabinet denkt dat onderwijs wegbezuinigen... juist nu er zoveel tekorten zijn in belangrijke banen... ze gaat helpen om eh, een betere toekomst voor Nederland te creëren. Nou kijk, de langstudeerboete die is van tafel. Dat is het enige moois meegenomen. Maar daar hebben we ook keihard voor moeten strijden. Er de studenten die actief zijn bij een studentenvakbond. Ze gaan met die club nadenken over nieuwe protestacties. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. In Zuid-Limburg kan het een paar graden gaan vriezen. Morgen begint op veel plekken met mist. Later komt de zon door en het wordt een graad of 4. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file in onze regio. Het is niet echt heel erg druk en ook weinig bijzonderheden. een kapotte auto blokkeert twee rijstroken van de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar bij knooppunt Holendrecht. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Leidsendam. 10 minuten op de A7 Zaanstad Hoorn bij Purmerend. En bij Leidsendam op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 15 kilometer file met een kwartier onthoud.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 Let the DJ play his shit, I tell you, it's not the sound, it's just the rhythm in you. Know that you finally got and nothing would I get on the floor. Show me some shit I ain't seen before.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 Defensie heeft nog vijf locaties op het oog voor het stationeren van de F-35-straaljagers. Vliegveld Lelystad lijkt de meeste kans te maken... omdat oefenen daar de minste geluidsoverlast oplevert, zegt staatssecretaris Tuinman. Chipmachinemaker ASML betaalt mee aan de bouw van nog eens 1100 huizen in Brabant. Die huizen zijn niet voor personeel, maar voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers en politieagenten. We moeten ons geestelijk voorbereiden op een mogelijke oorlog. Dat heeft Mark Rutte gezegd in zijn eerste grote toespraak als NAVO-chef. Volgens hem wijst alles erop dat Rusland zich voorbereidt op een langdurige confrontatie met Oekraïne en de NAVO-landen.